Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft een voedselconvooi Gaza bereikt... via de Israëlische haven Ashdod, dat zegt het Israëlische leger. Het zou gaan om acht vrachtwagens met bloem van het Wereldvoedselprogramma. Onder Amerikaanse druk zegde Israël twee weken geleden toe... om meer hulp Gaza in te laten om een hongersnood te voorkomen. Een van de afspraken was om de haven van Ashdod te openen voor hulpgoederen. Volgens Amerika en Israël gaat er sindsdien substantieel meer hulp naar Gaza. Onder meer de VN zegt dat het nog altijd te weinig is. Koning Willem-Alexander heeft de Spaanse koning Felipe bedankt... dat prinses Amalia een jaar lang in Madrid kon wonen en studeren. Tijdens het staatsbanket in het Paleis op de Dam in Amsterdam... noemde de koning het een ontroerende blijk van vriendschap in een moeilijke tijd. De Spaanse koning en zijn vrouw zijn op staatsbezoek in Nederland. Dinsdag werd bekend dat prinses Amalia ruim een jaar in Madrid heeft gewoond vanwege haar veiligheidssituatie. Inmiddels woont ze weer in Amsterdam. Presentator Dirk Bolt is in het nieuwe tv-seizoen niet meer te zien als presentator van Spoorloos. Caro en CRV gaat de opzet van het programma veranderen en heeft besloten niet meer met hem door te gaan. Dirk Bolt reisde de hele wereld over op zoek naar uit het oog geraakte familieleden. Zeven jaar geleden was Bolt zelf een week spoorloos... toen hij en zijn cameraman in de Colombiaanse jungle door rebellen werden ontvoerd. Alle halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Real Madrid is de laatste ploeg die zich geplaatst heeft. Hiervoor waren penalties nodig. De Duitser Rüdiger schoot de winnende penalty binnen voor de Madrilenen. Bayern München plaatste zich eerder vanavond bij de laatste vier ten koste van Arsenal. De Duitsers wonnen met 1-0 in eigen stadion nadat ze eerder in Londen met 2-2 hadden gelijk gespeeld. De andere halve finalisten waren al bekend. Dat zijn Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Het weer aan de kust nog een kans op een bui. Verder opklaringen en wolken bij 0 tot 4 graden. Overdag bewolking en kans op een enkele bui, maar ook zon.